Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Het aantal gewonden van de explosie in Parijs is opgelopen naar 29. Daarvan zijn er vier in kritieke toestand. Twee mensen worden nog vermist. Het gaat om een monumentaal pand in het centrum van Parijs... waar een modeopleiding in zat. Vermoedelijk ging het mis door een gasexplosie. Op beelden is te zien dat de hele gevel weg is. Een basisschool in Middelburg kwam gisteren flink in de problemen. Terwijl de regen buiten met bakken uit de hemel viel... kwam het water vanuit de gootstenen omhoog de school in. Ja, er was niet eh, tegenaan te, vegen of dweilen. Eh, we hebben het gewoon laten gebeuren. Klaslokalen stonden onder. De schade was zo groot dat de school vandaag gesloten bleef. Slechts drie klaslokalen hebben geen schade opgelopen. En daar kunnen sommige klassen morgen alweer terecht. Een man van 20 uit Kudelstaart in Noord-Holland is opgepakt voor grootschalige pinpasfraude. Door het hele land zou hij tientallen mensen voor tienduizenden euro's hebben opgelicht. De oplichter belde zijn slachtoffers op met de boodschap dat het geld op de rekening in gevaar liep... en iemand van de bank lang zou moeten komen om een pasje op te halen. Met die gestolen passen nam hij geld op bij verschillende banken, verspreid over heel Nederland. En twee bijzondere portretten van Rembrandt zijn voor het eerst in 200 jaar weer te zien voor publiek. Ze waren in privébezit, maar gaan nu onder de hamer in Veilingshuis Christie's in Amsterdam. Daarvoor moest natuurlijk wel even worden gekeken of ze wel echt van de meester zijn. Ze zijn historisch, kunsthistorisch, technisch eh, eh, zeer zorgvuldig onderzocht. En uiteindelijk is de conclusie geweest dat het inderdaad Rembrandt is. Begin juli worden ze in Londen geveild. Dan het weer. Ook vanavond blijft het droog. Morgen is er wel kans op regen. Vooral in het oosten en zuiden. Het wordt een graadje of 22. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Door een ongeluk is de A9 dicht van Amstelveen naar Alkmaar... tussen Akersloot en knooppunt Kooimeer. Het verkeer wordt omgeleid.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 You got your Julie, I got my Julie. Anybody else who not a Julie, let you forget one. Same. Yo, slamming and banging, you dig that? Uh, uh, uh. A to the L. I'm here. Sugar. Oh, boys get busy.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 I... Me are the king of the late night dealing. Worse though, it's just a piece I'm stealing. I see a six and it's all love I believe in when I'm loving my Julie. Julie, you know me love ya truly. From me head down to me coolie you turn me on with your me, bitch. You got the sweet ass booty. When me touch it with me groovy. In this give me some rap too. Yo, hey yo, hey yo.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 With your big Babylon hey, me Julie You got the sweet that's uh, When me touch it with me coolie uh, uh, That's right Cause you turn me on With your big Babylon Oh only say what you would have done ZFM.